Jelle Seubring met het NOS Journaal. De marine van de Iraanse revolutionaire garde waarschuwt schepen in een verklaring... om hun ankerplaatsen in de Perzische Golf en de Golf van Oman niet te verlaten. In de verklaring staat dat het naderen van de straat van Hormuz... zou worden gezien als samenwerken met de vijand... en dat overtredende schepen zullen worden aangevallen. Volgens de verklaring is de zeestraat gesloten... omdat de Amerikaanse vijand de zeeblokkade niet heeft opgeheven. Volgens Duitse media zijn er de afgelopen dag nog wel twee cruiseschepen van een Duitse rederij door de straat van Hormuz gevaren. Beide schepen zijn op weg naar de Middellandse Zee. Een gewapende man heeft in de Oekraïense hoofdstad Kiev zeker zes mensen doodgeschoten en een onbekend aantal mensen verwond. De man vluchtte daarna uit een supermarkt, in een supermarkt in en nam daarna enkele mensen in gijzeling. De politie bestormde even later de supermarkt in het zuidwesten van de stad... nadat de onderhandelingen met de schutter op niets waren uitgelopen. De dader werd daarbij doodgeschoten. Het zou een man van 58 uit Moskou zijn. Op het circuit van de Nürburgring is een Finse coureur om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde tijdens een voorbereidingsrace voor de 24-uursrace van volgende maand. De wedstrijd werd na het ongeval afgebroken. Zes andere coureurs raakten gewond. De Oranje Vrouwen hebben de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk gelijk gespeeld. Het werd 1-1. Nederland stond met de rust achter, maar een kwartier voor tijd maakte Wieke Kaptein de gelijkmaker. Oranje blijft koploper in de pool. Begin juni speelt Nederland de laatste kwalificatieduels tegen Ierland en Polen. Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Brazilië. Het weer vannacht droog. Lokaal kan wat mist ontstaan. Het koelt af naar 3 tot 6 graden.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 Niemand ziet me, niemand kent me, niemand loopt me achterna. Ik sta in als een agenda, maar ik dans dus ik besta. Als ik op de dans versta, begin ik pas te leven. Dan kan er niemand om me heen, al is het maar voor even.